Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal kinderen dat wordt ontvoerd vanuit of naar Nederland... is voor het eerst in vier jaar afgenomen. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering, ICO. Het aantal ontvoerde kinderen daalde van 292 in 2022 naar 260 vorig jaar. In vrijwel alle gevallen was een van de ouders de ontvoerder, meestal de moeder. Bijna de helft van de kinderen was vijf jaar of jonger. De daling komt volgens het ICO doordat er meer is ingezet op preventie. Zo organiseerde het centrum vaker bemiddelingsgesprekken tussen ouders. In Gaza zijn vijf medewerkers van een internationale voedselhulporganisatie om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten in Gaza, die onder controle staan van Hamas... werd het vijftal geraakt door een Israëlische luchtaanval. De slachtoffers zouden uit Polen, Australië, Ierland en het Verenigd Koninkrijk komen... Ook een Palestijnse chauffeur zou om het leven zijn gekomen. Het Israëlische leger zegt de gebeurtenis te onderzoeken. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de Russische desinformatiecampagne... die is ontdekt door Tsjechië. Via de nieuwssite Voice of Europe werd met hulp van Europese politici... nepnieuws verspreid over Oekraïne. Politici uit verschillende landen zouden daarvoor zijn betaald, ook uit Nederland... Gisteravond zei demissionair minister De Jonge dat hij geen namen van Nederlandse politici wil noemen... die mogelijk smeergeld zouden hebben gekregen van Rusland. Volgens hem is dat niet in het belang van de nationale veiligheid. In de Amerikaanse staat Texas is een mens besmet geraakt met vogelgriep. De besmetting volgde op contact met besmette melkkoeien. De patiënt heeft door de vogelgriep een oogontsteking opgelopen en is weer herstellende. Er zijn geen signalen dat het virus van mens op mens kan overgaan... en maar zelden worden mensen besmet met vogelgriep. Het weer. Op een enkele bui na is het droog bij een graad of 7. Vanochtend is het bewolkt en trekken vanuit het zuidwesten buien over. Smiddags droger en breekt de zon vaker door.